Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het vertrouwen in koning Willem-Alexander neemt af. Nog maar minder dan de helft van de Nederlanders ziet het met hem zitten, zeggen onderzoekers van Ipsos. Komt vooral door de fouten die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt. Zoals een reis naar Griekenland en het feestje van Amalia in coronatijd. Ook wanneer de koning zich van zijn beste kant probeert te laten zien... gaat het niet altijd soepel, vertelt collega Josephine Trehi. Opvang van Oekraïners op het Lo. In oktober had hij een gesprek met eh, de toeslagenouders... maar dat was dan weer op verzoek van, de, van die ouders. En vergeleken met vorig jaar vinden Nederlanders ook minder vaak... dat het koninklijk uh, echtpaar zich dan solidair heeft getoond... met het volk tijdens de coronacrisis. De koning krijgt nu een 6,7. Dat is een punt lager dan een paar jaar geleden. Nog een uurtje en dan begint het verjaardagsfeestje van koning Willem-Alexander echt. Hij viert Koningsdag vandaag in Maastricht. Bij deze mensen rinkelde de wekker extra vroeg voor de beste spot langs de route. Ik stond om vijf uur op en waren om zes uur in Maastricht. We zijn om vijf uur waren we op. En dan zoeken in de stad hè, voor een leuke plek te krijgen. Ja, het is toch een feestelijke dag vandaag. Eh, ik bedoel, de koning is 55, dus we moeten gaan vieren. En het kan weer. Ja, ik roep, uh, eh, leven de koning! <laughs> Leven Alexander! Ja. Gisteravond en vannacht werd er ook al een hoop gefeest. In veel steden kon je struinen over een rommelmarkt of een feestje meepakken. En nog wat ander nieuws dan. Er moet echt beter worden gezorgd voor maaltijd- en flitsbezorgers. Die oproep doet de vakbond in het AD. Het gaat vooral mis bij het regelen van ziekteverlof. Er is volgens de bond geregeld iets mis met de fiets, slechte remmen bijvoorbeeld. Maar als je over de kop slaat en thuis komt te zitten, wordt de bezorger niet doorbetaald. En Johnny de Mol stopt voorlopig met zijn half acht talkshow. Dat doet hij vanwege een melding over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bovenop de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er deze week een nieuwe anonieme valse beschuldiging geuit. En daardoor wordt het voor mij en de redactie nagenoeg onmogelijk om dit werk voort te zetten. Het valt mij heel zwaar. Dankjewel. En ik hoop tot snel. Eerder beschuldigde Johnny's ex-vriendin hem al van mishandeling. De mol zegt zelf dat het allemaal niet klopt. En je krijgt het weer nog prima Koningsdag weer vandaag. Overal droog en vooral in het binnenland is er best wat zon. In het noorden wordt het maximaal 13 graden. In Limburg wordt de 17 aangetikt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog file tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel.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 Ik zei wat ga je doen, want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en uit. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee, wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof. Van met alle respect, dik altijd niemand. En ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Leek zo perfect doordat ze zei, doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Wie had dat gedacht?